Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben in Nederland vorig jaar opnieuw minder gas verbruikt. In totaal ging het om 30 miljard kubieke meter, zeggen onderzoekers van het CBS. Dat is 5% minder dan een jaar eerder. En opvallend, huishoudens bespaarden met z'n allen bij elkaar 11 terwijl de winter van 2023 ongeveer net zo koud was als het jaar daarvoor. Waarschijnlijk heeft de daling te maken met de gasprijzen... die ook vorig jaar behoorlijk hoog waren. In Zerenberg in Gelderland is gisteravond laat iemand om het leven gekomen bij een brand in een huis. De brandweer kreeg iets voor half twaalf de eerste melding binnen. Brandweermensen vonden al snel een lichaam in het huis. Het is niet bekend of het om de bewoner gaat. En de A16 bij Ridderkerk is weer open. Gisteren ging de snelweg dicht nadat een vrachtwagen door de vangrail was gereden. De truck sleepte hierbij een auto mee. Drie rijstroken moesten opnieuw geasfalteerd worden, een stuk vangrail vervangen... en de weg moest schoongemaakt worden omdat er veel diesel was gelekt. En een neef van de vermoorde Amerikaanse oud-president John F. Kennedy heeft sorry gezegd. Ook Robert Jr. wil president worden van Amerika. Tijdens de Super Bowl was er een campagnevideo te zien... met verwijzingen naar zijn vermoorde oom. Zo was zijn oude campagnelied te horen. Do you want a man for president who's seasoned through and through? A man who's old enough to know and young enough to do to you, it's up to you, it's strictly up to you. De Kennedy-familie was niet zo blij met de video. Kennedy Jr. zegt dat hij niets van de reclame afwist en heeft dus sorry gezegd. En het weer nog. De dag begint met behoorlijk wat zon. Later zijn er meer wolken, maar ook opklaringen. En het blijft bijna overal droog. Het wordt vandaag rond de 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad is veel vertraging na een ongeluk. Tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend Zuid 10 kilometer met een uur extra reistijd.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 Ze moeten binnen zes weken antwoord krijgen... maar moesten vorig jaar gemiddeld een half jaar wachten. Nederlanders verbruikten vorig jaar opnieuw minder gas. Volgens het CBS werd er 30 miljard kubieke meter verbruikt... en dat is 5% minder dan een jaar daarvoor. Bij een schietpartij bij station Purmerend zijn gisteravond twee mensen zwaar gewond geraakt. Het treinverkeer werd daarom ook stilgelegd. De schutter is niet gepakt. Het weer, de dag begint met behoorlijk wat zon. Later vaker bewolkt, maar overwegend droog bij ongeveer 10 graden.